Vendrich met het NOS-journaal. Sabir K., de Nederlandse terreurverdachte die maandenlang in Pakistan gevangen zat, wordt door de Verenigde Staten verdacht van het beramen van een aanslag. Dat heeft zijn advocaat gezegd. De VS verdenkt de Nederlander ervan dat hij in 2010, samen met leden van Al-Qaeda, een plan heeft gesmeed voor een zelfmoordaanslag op een Amerikaanse militaire basis in Afghanistan. Dat staat in een voorlopige aanklacht die in handen is van persbureau ANP. Sabieka's advocaat benadrukt dat zijn cliënt niet wordt verdacht van het beramen van aanslagen op burgers. De militaire raad in Egypte heeft toegezegd de presidentsverkiezingen te vervroegen. Veldmarschalk Tantawi van de raad zei op de staatstelevisie dat de verkiezingen uiterlijk in juni worden gehouden. Tot voor kort was het een half jaar later. De militaire raad aanvaarde vandaag ook het ontslag van de interimregering. Er komt nu een regering van nationale redding die de vervroegde verkiezingen gaat organiseren vliegtuig van de Duitse bondskanselier Merkel is via een omweg verkocht aan het Iraanse regime. Duitsland had eerder geweigerd het toestel aan Iran te verkopen omdat er sancties gelden tegen het regime in Teheran. Het vliegtuig werd uiteindelijk door Duitsland verkocht aan een investeringsgroep in Oekraïne. Nu blijkt dat die het hebben doorverkocht aan een Iraanse luchtvaartmaatschappij. Duitse presidenten, ministers en bondskanseliers vlogen 20 jaar lang met de Airbus A310. Door internationale sancties vliegen er in Iran sterk verouderde vliegtuigen. De houtsneden van de beeldend kunstenaar Escher, die een paar weken geleden opdoken in een kringloopwinkel in Nieuwegein, zijn geveild voor ruim 9000 euro. Het veilinghuis had maximaal 2500 euro verwacht voor de 25 afdrukken uit 1932. De nieuwe eigenaar van de afdrukken blijft anoniem. Het weer. Vannacht in het noorden mist. In het zuiden kans op mistbanken. In het oosten ligt de temperatuur vannacht net onder het vriespunt. In het westen blijft het een graad of 5. Morgen bewolkt met soms wat lichte regen. En maxima tussen 8 en 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A12 eh, tussen Utrecht en Arnhem worden gecontroleerd tussen het knooppunt Lunette en Veenendaal. En de A15 hem nijmegen Daar staan ze tussen de knooppunten Del en Valburg. KLBD kan ook op andere plekken eh, controleren, want ze worden niet allemaal van tevoren aangekondigd.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 manos com tu e se trocas de mundo pra te enganar 只是看不牢飞的闪。 We zijn het uur begonnen met Zuko 103 met Pika Pau. Eh, het is afkomstig van een eh, uh, van uh, eh, NPS, NPS My Jazz. het was nog de North Jazz Special, ik denk van drie jaar geleden. Um, wij gaan verder met Errol Wagner en I've Cut the World on a String. string, Garner En dan zeggen muzikanten altijd tegen elkaar met een vette knipoog niet slecht voor iemand die geen noten kan lezen. Geweldig. Een nieuwe lood, nou ja, alweer een tijdje eh, bekend, maar nog steeds aanstormend talent met Dusk. Die wordt heel veel vergelijken qua timing en dictie met eh, Frank Sinatra. Wij hoorden in het, eh, die gaan we nu horen, eh, in het eerste stukje hoorden we Jason Miras met Fly Me To The Moon. En we gaan het nu ook horen van Matt Dusk in een, eh, ja, een heel mooi arrangement. De, eh, een, een arrangement van deze tijd, zullen we maar zeggen. Fly Me To The Moon. I said these words too for that wonderful phrase To hear those three little words That's all I'd live for the rest of my days And I feel in my heart they tell sincerely No other words can tell it half so clearly Three little words, three little letters That simply mean I love you sincerely No other words can tell it half so clearly Three little words, eight little letters Simply mean I love you Three little words John Pizzarelli die heel veel eh, succes heeft en de ene cd naar de andere maakt al jarenlang. We gaan nu naar Jazz uit de regio. En ik heb een opname, een eh, opname voor mij. Dat is een live opname vanuit de Nick Vollebrecht Jazzcafé in Laren uit 1989. Waarop wij onze onvergetelijke Ruud Brink horen. Met... Eh, Rob Agebeek, Harry Emery en Joe Krause op de drums. En hij speelt er niet alleen, maar hij zingt ook. They can take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of get away from me. The way your smile just beams. never be another you. Dan gaan we nu naar een dame die van deze tijd is. En die als een raket omhoog geklommen is, omhoog geschoten. Uh, Liz Wright. Die ook eh, met heel veel popmuzikanten heeft samengewerkt. En eh, eindeloos experimenteert en onderzoekt wat ze allemaal kan. En op jazzgebied kan ze heel veel. En dat blijkt uit het volgende stuk. I idolize you. If you want some loving, baby, that I'll give to you. If you want someone hugging, baby, oh. All I want, baby Is some touch from you Just a little bit of tension Is gonna see me through Cause you know you're my kind And I want you, I want you to be Scream to me. Oh, just to let you know Thank you. Ik draaide eerder in dit programma een stuk van Ruud Brink, een Haarlemse muzikant die er helaas niet meer is. En er is een andere Haarlemse muzikant die er nog wel is. En, eh, en heel duidelijk, dat is Jan de Jong. Jan is een uh, gitarist die heel veel in de Stefan Grappelli-stijl speelt in de hockey op de Frans-stijl. Jan wordt vandaag 65, viert dat eh, uitbundig. En ik ga hem eren met een stukje waar hij zelf natuurlijk uh, eh, soleert. Dat is eh, de groep Politour. en het nummer My Blue Heaven. was Geoffrey Teaser met Summertime. Ja, en hij, speelde samen met Joe Lokke. Ja, dit was eh, eh, in het, eh, het kopje van de jaren geweest. <laughs> Ik geloof dat hij de enige jaren was op uh, draaiomjeoren.nl. Nou goed, dus, van harte gefeliciteerd zou ik zeggen. <laughs> Dat was, dit was een voorbeeld van een improvisatie van twee mensen. En nu geef ik een voorbeeld van een hele big band van mensen die allemaal eh, hun arrangementen uit hun hoofd geleerd hebben en stiekem een beetje lezen. Maar het resultaat is geweldig. Het is de big band van Lionel Hampton met Musket Ramble. Thank you. pianist, composer en eh, bandleider. Um, ja, het was een beetje pittige, pittige muziek, maar dat mag toch niet zo doen. Tuurlijk. Eh, en eh, ja, 100% improvisatie. <laughs> Dat gaan wij uh, ook horen van een dame, Robin McKell, die door de platenmaatschappij als deze Nachtegaal wordt opgeschreven. Zij zingt met een big band en een nummer van George Shearing, Lullaby of Birdland. Lullaby of Birdland, that's what I always hear when you sang flower in my birdland. There we voice to reveal in a phrase. what people have you ever heard to turn those go and when we love that that's the kind of magic music we make with our lips that kiss and there's a Well, a goodbye love love, I've heard and whispered Oh, kiss me sweet and we'll go Flying high above and high in the sky All because we're here in love Dream of you up where Robin McKell, Lullaby of Birdland. Wat zouden we haar graag live willen horen? Misschien vandaag wel, maar ze weet niet hierop. In de regio is wel andere jazzmuziek. U kunt gaan en staan waar u wilt. Ik geef een paar hints. In de rusthoek, eh, de rusthoek in eh, Bloemendaal zijn vanmiddag Braziliaanse klanken met Rogerio Bicudo. In restaurant de beurs in Hoofddorp eh, onder de auspiciën van meer jazz treedt onder andere Dennis Kievit en Deborah Carter op. Allemaal gratis toegankelijk. In Den Uiver, proeflokaal De Uiver, eh, Herman Smit, Helly Grace, Robert Tuinhof, Dan Simon en Koen van der Wel. En mensen die jazz klanken en improvisatie willen horen en combineren met dansen, die kunnen nog naar het NS-station, het perron, vanmiddag Sunday Salsa Matinee. Ik had het net over meer jazz. Eh, Hoofddorp, dat is ook de standplaats van eh, een heel interessant trio, Trio Grande. En die hebben eh, verschillende cd's uitgebracht. En op eentje staat on the sunny side of the street. <laughs> laatste nummer van ZFM Jazz op deze zondag. Wij vonden het leuk, David Habig, Peter den Boer, over u een keuze te maken in onze platenkast. Fijne zondag en graag tot een volgende keer. In ieder geval volgende week zondag weer Jazz op ZFM. Leave your is at the